spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land q En daardoor rijden overal veel minder streekbussen en regionale stoptreinen. De stakers eisen meer loon en een lagere werkdruk. De staking duurt tot 11 uur vanavond. In de steden rijden alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nog veel bussen... omdat daar lokale vervoerders zijn. Na spoedreparatie van bijna een dag is de Zeeburgertunnel in de A10 rond Amsterdam weer helemaal open. Een vrachtwagen reed gisterochtend het plafond van de tunnel kapot en verloor daarna zijn container. Rijkswaterstaat is tot vanmorgen vroeg bezig geweest om de tunnel te repareren en de rotzooi op te ruimen. President Trump is er nog steeds van overtuigd dat er stembusfraude is gepleegd bij de verkiezingen die hem de overwinning brachten op Hillary Clinton. Maar hij stopt een onderzoek daarnaar. Clinton kreeg meer stemmen, maar volgens Trump zijn er toen miljoenen illegale stemmen uitgebracht. Hij staakt nu het onderzoek omdat veel staten niet met de benodigde gegevens over de brug willen komen. Op een Russische basis in Syrië zijn zeven vliegtuigen vernietigd door een granaataanval van Syrische rebellen. Er vielen tien gewonden, meldt de Russische krant Commerçant. De autoriteiten hebben de aanval niet bevestigd. Het is een van de succesvolste aanvallen op de Russen sinds ze zich met de Syrische burgeroorlog zijn gaan bemoeien in 2015. Over anderhalf jaar zijn er geen sigaretten meer te koop bij kruidvat en trekpleister. Topman van Breen zegt in het AD dat de verkoop van tabakswaren niet te rijmen is met het gezondheidsimago dat de drogisterijen willen uitstralen. Het in de band doen van de sigaret scheelt de drogisterijketens een paar procent in de omzet. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een afnemende wind. Overdag in het noorden af en toe zon. En verder is het bewolkt en valt er wat motregen. Maxima rond 9 graden. In de avond gaat het harder regenen en ook weer flink waaien.